Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vier consulaten in Rotterdam. De mannen kwamen in beeld door een onderzoek naar een geluidsfragment... dat de AIVD vorig jaar beschikbaar stelde in een ander onderzoek. Daarin spreekt een al eerder veroordeelde Rotterdammer... met een aantal van de vier mannen over een aanslag op het Turkse consulaat. De vier mannen zijn tussen de 26 en 39 jaar oud. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Luxemburg afgesproken dat ze gaan zoeken naar een politieke oplossing voor Syrië. Ook moet er humanitaire hulp komen voor de Syrische bevolking. De EU-landen roepen Syrië, Rusland, Iran en Turkije op daaraan mee te werken door een wapenstilstand in acht te nemen. Eerder vandaag zei minister Blok al dat de enige oplossing voor Syrië aan de onderhandelingstafel ligt en dat Nederland geen heil ziet in sancties tegen Rusland. Amerika wil dat Russische bedrijven die iets met president Assad en chemische wapens te maken hebben worden gestraft. In Zwolle zijn zo'n 80 ouderen geëvacueerd vanwege een brand in een woon- en zorgcomplex. De brandweer rukte met veel materieel uit om alle ouderen veilig het pand uit te helpen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand is ontstaan in een spouwmuur en dat zorgt voor veel rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer zoekt op dit moment naar de brandhaard. Bij een gevangenisopstand in de Amerikaanse staat South Carolina zijn zeven gevangenen om het leven gekomen. 17 gedetineerden raakten gewond. De opstand brak uit in een zwaar beveiligde gevangenis voor mannen in Bishopville. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het personeel kon zichzelf in veiligheid brengen. Het weer, zon en stapelwolken, het is 14 tot 18 graden.